Mariette Krol met het NOS Journaal. Medicijnen kunnen veel goedkoper als ze maar ontwikkeld worden buiten de traditionele farmaceutische industrie om. Dat zeggen gerenommeerde kankerexperts van onder meer het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Door de bemoeienis van farmaceuten die gericht zijn op winst komt de betaalbaarheid van de zorg in gevaar, zeggen die. De kosten van een behandeling kunnen nu oplopen tot meer dan 100.000 euro per kankerpatiënt. Door nieuwe partners te zoeken of zelf medicijnen te ontwikkelen... kunnen de kosten met 90% omlaag, zeggen de experts. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de wet die inlichtingendiensten ruimere mogelijkheden geeft om berichtenverkeer af te tappen. Daardoor kunnen ook gegevens van mails, appjes en telefoontjes via internet worden opgeslagen. Het kabinet vindt dat nodig in de strijd tegen het terrorisme. Verschillende oppositiepartijen houden bezwaren tegen de wet. Ze zijn bang dat de inlichtingendiensten veel meer data gaan verzamelen dan nodig is, ook van onschuldige burgers. In de VS is een man veroordeeld tot 30 jaar cel voor hulp aan de plegers van de aanslag op een manifestatie met Mohammed-cartoons in Texas. Dat gebeurde bijna twee jaar geleden. PVV-leider Wilders had het gebouw kort daarvoor verlaten. De nu veroordeelde man zou onder meer de wapens hebben geleverd. Hij ontkent dat hij schuldig is. Bij de aanslag raakte een veiligheidsmedewerker gewond. De twee aanslagplegers werden ter plekke doodgeschoten. De politie heeft in Brabant 325.000 euro in beslag genomen. Bij invallen in huizen en bedrijfspanden. Er werden ook auto's, scooters, administratie en sieraden meegenomen. Er is niemand aangehouden. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en fraude. De politie werkt daarbij nauw samen met de Belastingdienst.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 Aaron. 请。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 me, bless Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 my father's daughter. She just wants a life.